zware bestrijdingsmiddelen uitgeroeid. Er is al begonnen met het ruims. De ondernemer krijgt een kwart van de schade vergoed van staatssecretaris Bleker. De kever plant zich razendsnel voort. Hoe hij in de kas is gekomen is niet bekend. Hij komt oorspronkelijk uit het zuiden van de VS en Midden-Amerika en kan niet overleven in de Nederlandse winter. Waarschijnlijk is het beestje ook al bij een naastgelegen teler terechtgekomen. Het weer, vannacht is het droog, minimaal rond 15 graden. Overdag eerst zonnig en de temperatuur loopt op tot 25 graden in het noorden en 30 in het zuiden en oosten.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 Daarnaast komen er gezondheidswaarschuwingen op de pakjes te staan. De regering wil het roken terugdringen door de verpakkingen onaantrekkelijk te maken. Volgens de overheid zijn de gekleurde pakjes voor de fabrikanten een manier om reclame te maken. Tabaksfabrikanten hadden bezwaar aangetekend tegen de plannen, maar de Hoge Raad heeft nu bepaald dat de plannen van de regering kunnen doorgaan. En daarmee wordt Australië het eerste land ter wereld dat overgaat tot de merkloze pakjes. De marechaussee heeft gisteravond een bromfietser van de A2 gehaald. Het was een Belg van 36. Hij reed in de buurt van IJsden in Limburg met een passagier achterop. En dat bleek een Algerijn zonder papieren te zijn. De twee waren onderweg van de Belgische grens naar Maastricht. De Belg is opgepakt op verdenking van mensensmokkel. Bij zijn aanhouding werd hij agressief. Hij vernielde de motorkap van de surveillanceauto. En ook de Algerijn zit vast. Studenten en jongerenorganisaties eisen duidelijkheid over de langstudeerboete. CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma zei gisteren dat hij van de boete af wil, waardoor er geen Kamermeerderheid meer voor is. De organisatie.